uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Een flexcontract wordt duurder voor werkgevers. Dat is vandaag besloten in de ministerraad. Werkgevers gaan meer WW-premie betalen voor flexwerknemers. Daarnaast maakt het kabinet het makkelijker om personeel te ontslaan. De werkgever hoeft niet langer aan te tonen dat er één duidelijke ontslagreden is. Meerdere kleinere redenen kunnen ook. Wel heeft de werknemer dan recht op meer ontslagvergoeding. De maatregelen moeten bereiken dat er meer vaste banen ontstaan. Het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam wordt de komende tijd ontmanteld. Dat lijkt het einde van het ziekenhuis, maar er loopt nog een verkoopprocedure. De patiënten worden zo snel mogelijk overgeplaatst. Hoe lang het duurt voor het ziekenhuis helemaal is ontmanteld is niet bekend. De coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië heeft weer aanvallen gedaan op de Houthi-rebellen in Jemen. Ook de strijd om de havenstad Hodeida zou zijn opgeleid. Dat is het voornaamste aanvoerpunt voor voedsel en medicijnen. Er is felle kritiek op de vele burgerslachtoffers... door de Saoedische luchtaanvallen in Jemen... en leiden miljoenen mensen honger. Het plan voor de versterking van huizen die risico lopen door aardbevingen in Groningen is klaar. Ruim een maand later dan minister Wiebes had toegezegd. Het voorziet in de aanpak van 15.000 adressen. De meeste adressen hebben een licht verhoogd risico op schade. Als alles volgens verwachting verloopt... kunnen de eerste nieuwe inspecties meteen na de jaarwisseling beginnen. De aandelen van technologiebedrijf Apple zijn op de beurs in New York ruim 6,5% minder waard geworden. Beleggers zijn vooral voorzichtig omdat het aantal verkochte iPhones voortaan geheim blijft. Ze denken dat Apple daarmee mogelijk probeert verborgen te houden dat de iPhone-verkoop daalt.